Kees Groot met het NOS-journaal. regeringspartij CDA wil een punt zetten achter de discussie over de Hedwiegepolder. Dat zei woordvoerder Koppian in het Kamerdebat over de polder. Koppian zei dat hij lang heeft gestreden voor het drooghouden van de Hedwiegepolder... maar hij steunt het plan van staatssecretaris Bleker om toch een derde van de polder onder water te zetten. In de Tweede Kamer is op dit moment geen meerderheid voor het voorstel van Bleker. Een Nederlandse vrouw van 21 heeft een klacht ingediend tegen de Israëlische commandant Shalom Eisner. De commandant kwam deze week in het nieuws omdat hij een Deense activist hard in zijn gezicht sloeg met zijn wapen. Commandant Eisner zou ook het Nederlandse, de Nederlandse vrouw met zijn wapen in het gezicht hebben geslagen, zegt de advocaat van de organisatie die haar zaak behartigt. Eisner is op non-actief gesteld nadat er beelden waren opgedoken van de klap die hij de Deen gaf. De ontslagen directeur van het COA, Noorten Al-Bayrak, heeft fel uitgehaald naar de commissie Scheltema. Volgens Al-Bayrak was de commissie niet uit op feiten, maar op het aanwijzen van een hoofdschuldige. Op een persconferentie sprak ze van een schijnproces. De commissie Scheltema hekelde gisteren het functioneren van Al-Bayrak bij het COA. Er heerste volgens de commissie een cultuur van verdeel en heers. De extra huurverhoging voor scheefwoners gaat definitief niet in op 1 juli. Dat schrijft minister Spies van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil dat corporaties rijkere huurders een extra huurverhoging van 5% kunnen geven. Maar de rechter bepaalde vorige week dat de Belastingdienst geen inkomensgegevens aan verhuurders mag geven voordat de wet van kracht is. In Friesland zijn zeker twintig vogelnesten beschoten met hagel. De nesten onder meer van buizerd zijn zo beschadigd dat de roofvogels er niet meer kunnen broeden. De politie ontdekte de beschoten nesten bij een controle in Warten, Nijbeets en Drachten.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 www.zfmzandvoort.nl ZFM. ZFM. Come back and set me free. much about the penny need This mechanic so uncanny. X-Men, X-Men, your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please. But can you bring a man to his feet when defeat is on repeat and they gon' put this man Grammys on the street?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 Bet your brother don't need, no, you don't like red. It was the future. Fuck it, our future's dead. Oh, no. I thought a pussycat had nine lives, man. Yeah, This is why nah. Clef Refuge uh, cries well. Little bass sitting up here on the bass.